Martijn van Beek met het NOS-journaal. ...dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd dat de Syriërs het toestel een F-4 hadden neergehaald. Turkije zegt dat nog wordt gezocht naar de twee piloten. De Turkse premier Erdogan heeft laten weten dat Turkije zal reageren zodra alle details van het incident duidelijk zijn... Het Turkse gevechtsvliegtuig stortte gistermiddag in de Middellandse Zee, zo'n 10 kilometer voor de Syrische havenstad Latakia. De relatie tussen de vroegere bondgenoten is gespannen. De Turkse regering heeft veel kritiek op de manier waarop de Syrische regering de opstand tegen het bewind van president Assad neerslaat. Het alarmnummer 112 is in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een storing. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie kwam dat door onderhoud aan het telefoonnetwerk van de politie. Door de storing is een deel van de inkomende gesprekken niet beantwoord. 164 bellers konden geen contact krijgen met de alarmcentrale. De centrale heeft geprobeerd alle bellers te bereiken, maar in drie gevallen is dat niet gelukt. Het ministerie zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling van zo'n storing te voorkomen. Eind maart was er ook al een storing van het mobiele alarmnummer. In Nieuwegein hebben alle huishoudens weer stroom na de grote storing die donderdagavond begon. Door blikseminslag in twee transformatorstations ging bij 17.000 huishoudens het licht uit. Netbeheerder Stedin zegt dat het centrum van Nieuwegein als laatste weer elektriciteit kreeg, afgelopen avond rond een uur of elf. Iedereen is weer aangesloten op het reguliere net. Stedin erkent dat veel mensen schade hebben geleden. Een woordvoerder wees erop dat particulieren na vier uur zonder stroom recht hebben op een vergoeding. Het weer bijna overal droog, is een graad of 12. Overdag stapelwolken, af en toe zon en in de middag in het binnenland wat lichte buien.